Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premierkabinet verder kan de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen. Hij denkt wel dat het hard werken zal worden. We zijn en blijven een minderheidskabinet, zei Rutte. De regeringspartij VVD en CDA en gedoogpartner PVV halen samen net geen meerderheid, maar wel met steun van de SGP. Rutte benadrukt dat de SGP geen gedoogpartner is en dat ook niet wordt. De premier noemde de manier waarop de Eerste Kamer wordt gekozen eerder redelijk bizar en zei nu dat de onderhandelingen achter de schermen over het stemgedrag weinig meer met democratie te maken hebben. De bezuinigingen bij Defensie treffen vooral dertigers en jonge talenten. Volgens de militaire vakbonden zien zij geen toekomst meer bij de krijgsmacht en gaan ze op zoek naar ander werk. Dat is schadelijk voor de kwaliteit van de krijgsmacht. De bonden gaven in een hoorzitting in de Tweede Kamer hun visie op de plannen van minister Hille. Die wil 1 miljard euro bezuinigen. Van de 69.000 banen bij Defensie komen er 12.000 te vervallen. De regering moet ruimhartiger zijn bij het maken van een uitzondering op de inburgeringsplicht, vindt de nationale ombudsman. In schrijnende gevallen is het mogelijk om af te wijken van de plicht om eerst een cursus te volgen in het land van herkomst. Ombudsman Brenningmeijer vindt het verbazingwekkend dat er sinds de invoering van de inburgeringseis vijf jaar geleden maar één keer een uitzondering is gemaakt. Dat gebeurde vorige week bij een analfabete zieke vrouw uit Pakistan die zich bij haar man en acht kinderen in Nederland wilde voegen. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Thomas Schorel de tweede ronde gehaald. De Amsterdammer, die voor het eerst uitkomt op een Grand Slam toernooi, won in drie sets van Maximo González uit Argentinië. Hij moet nu tegen de als veertiende geplaatste Zwitser Wawrinka.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 Goedenavond Joop van Nes. Dag, <laughs> dag Dan, Daniel. Ja, goed Ja, oh, ik heb zulke leuke muziek oh meegenomen. Oh, ja, ja, ja, We, gaan, eh, we gaan ontzettend leuke muziek draaien. Alles uit 1967. En het zijn allemaal nummer 1 hits in Groot-Brittannië geweest. Oh. Dit was de eerste, Petula Clark, Don't Sleep in the Subway, Darling. En straks gaan wij eh, luisteren naar uh, Achter elkaar de Mamas en de Papas met Craig Ellie, Eric Burden en Animals San Francisco Nights en Autos Rating met Tramp.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 and hats. But I tell you one doggone thing, it makes me feel good to know one thing. I know I'm alive. That's good. a tramp. That's right. You haven't even got a fat bankroll in your pocket. You probably haven't even got 25 cents. I got six Cadillacs, five Ja. Haha, Otis Redding, Trump 1967 uiteraard ook. U luistert naar het, eh, het gouden oude programma van CFM. En vanavond speciale muziek uit 1967. We gaan zo meteen door met de, eh, de Scaffold. En dat is een, eh, een, Engelse groep die bestond uit drie personen. Dus een comedie, en, en ehm, poëzie en muziek maakten ze in Liverpool. En het is heel verpand dat de leider daarvan, een Mike McGear, eh, wiens echte naam Peter Michael McCarthy was. En dat is een broertje weer van Paul McCarthy. Hij deed het samen met Roger McCuff en John Gorman. En uiteraard hebben zij daar een heel bekend nummer van gemaakt. En dat is ehm, Thank You Very Much. Vervolgens de Cream met Strange Brew en de Beatles Magic, Gold Mystery Tour. Eh, u hoort het, allerlei soorten muziek door elkaar. <laughs> van Californië tot aan van alles en nog wat. Komt wel goed. Ik ga, ik ga, gaan lekker luisteren. Oh, kom maar. Thank you very much for the family very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much. Thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. You don't know how much they all mean. They seem much better in my dreams. Thank you very much for the 80 iron. Thank you very much. Thank you very, very Thank you very much for the Ainsley Island. Thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joints. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joints. And our cultural heritage. Nashville beverage. Being fat. Union Jack. The nursery rhymes, Sunday time. The nap and bomb. Everyone. Thank you very much, thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. It was simply spliffing and through. Now let me whisper. very much for the Ainsley Iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the Ainsley Iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious team. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious team. Dat je. Mystery Tour. Ook uit de film. Er is ook een film van gemaakt. Mythic Mystery Tour 167. Um, ehm, ja, ondertussen is Rob Harms binnengekomen. Altijd gezellig, hè? Ja, maar hij zit mee te zingen. Nee, Rob Harms niet. Zilveren Robbie, hè? Oh, Zilveren Robbie. Oh ja, vanavond is hij Zilveren Robbie. <laughs> goedenavond, Rob. Leuk dat je er bent. goedenavond. Helemaal goed. Ehm, Rob, we gaan eh, heb je een microfoon open? Ja, ik heb een microfoon. Eh, ken je Jeff Beck? Eh, eerlijk gezegd, nee. Sandy Posey? Ja, die ken ik wel. Desmond Dekker? Die ken ik ook. Goed, dan gaan we drie nummers draaien. Hi-Ho Silverlining van Jeff Beck. Single Girl van Sandy Posey. En 007 van Desmond Dekker. gaat een beetje een rare sfeer hier eh, in de studio komen. maar eh, wel gezellig. Ik zie Joost swingen. Ja, jij staat zelf ook te zingen, man. Ja, het is gewoon lekkere muziek dit. Van Des van Dekker en zijn groep Jezus. wel eens gehoord van Pipi Arnold dan? Nee. Nou, Pipi Arnold is een Amerikaanse... Jij Rob? Eh, ja, tuurlijk. Die, die, die drie hitjes heeft gemaakt in drie albums. En wij is, hebben meegenomen First Cut is de diepste en dat is ook het meest bekende nummer van de. Vervolgens een beetje de kant van een beetje de hard rock op. of Fetch, You Keep Me Hanging On. En tot slot gaan we naar de soul. Gladys nights' en de Pips, Take Me In Your Arms and Love. can do about it Glenn en de Pips, Take Me In Your Arms and Love Me. De volgende drie zijn de Kings met Dead End Street. Eddie Floyd, misschien iets meer verduidelijk, is een Amerikaanse soulzanger die voornamelijk tussen 66 en 88 actief was. En tenslotte, slotte, en die hoeft zeker geen uh, de Rolling Stones met Ruby Tuesday. She would never say where she came from Yesterday don't matter if it's gone comes in. Goodbye, Tuesday Who could hang a name on you When you with every new day Still I'm gonna miss you There's no time to lose slip away het ja, ja. steeds drukker hier in de <laughs> studio. Het lijkt wel een dancing hier dan. Ja, wel Ongelooflijk. Wel De collega's van het eh, volgende programma Knockout FM, zeg ik het goed? Die zijn alweer aanwezig. <laughs> Normaal komen ze vijf van negen binnen. Ja. Is het altijd rustig hier ook. Goed. En dan nou komen ze gewoon om kwart voor negen ja, binnen. Eh, half negen ze ook nog wel eens. Oh ja. Goed, dit was eh, Ruby Tuesday. misschien wel met eentje de mooiste twee ballads van de Rolling Stones. Door naar de Australische groep de Easy Beats. Opgericht door een geëmigreerde Nederlander met Friday on My Mind. Vervolgens Stevie Wonder, I'm Wondering. En daarna Nancy Sinatra en Lee Hazelwood eh, met Jackson. Ik, denk dat we nog even eerder terugkomen. Voor maar we zullen wel zien dan. Kom maar goed, ik ga lekker luisteren. How time flies. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday. you want op, Dan. Heerlijk, hè? Nee, jammer. Dat is zo gezellig, joh. Met, met die hele volle studio en dan lekkere muziek draaien. Voor u taalluisteraars thuis. Ja, dus daar doen we het voor. Het is tot ja. laat wil ik zijn. Maar goed, het klokje voor gehoorzaamheid, dat tikt weer. En dat klinkt ook weer. En dat betekent dat wij afscheid van u gaan nemen. Over twee weken zijn we weer. Met een hele nieuwe aflevering van Golden ZFM. Ja. Daan, bedankt dat je er weer was. Altijd. En, tot, eh, over twee weken weer. Ja. We gaan nog even genieten van Nancy Sinatra en Lee Graag tot de volgende keer. We got married in a fever Hotter than a pepper sprout We've been talking about Jackson Ever since the fire went out I'm going to Jackson I'm gonna mess around Yeah Yeah, I'm going to Jackson people gonna stoop and bow.